De slachtoffers boekten reizen naar luxe hotels in Turkije, Egypte en Bulgarije. Ze maakten geld over, maar kregen geen ontvangstbevestiging of tickets opgestuurd. De website van het reisbureau is niet meer in de lucht en de eigenaar is spoorloos. De Fraude Helpdesk, een initiatief van het ministerie van Veiligheid en Justitie, doet namens 80 gedupeerde aangifte tegen het bedrijf. De helpdesk verwacht dat de komende dagen nog meer mensen uit Nederland en België zich melden. De gezamenlijke schade is zeker 80.000 euro. De Egyptische interim-president Mansour heeft een commissie benoemd... die onderzoek moet doen naar de schietpartij in Cairo... bij de kazerne van de Republikeinse Garde. Bij die schietpartij kwamen vanmorgen zeker 42 mensen om het leven... en vielen meer dan 300 gewonden. Het waren bijna allemaal aanhangers van de afgezette president Morsi. Mansour heeft diepe spijt betuigd met de slachtoffers. Hij sluit zich aan bij de verklaring van het leger... waarin staat dat de militairen zich verdedigden... tegen een aanval van Morsi-aanhangers. Aangenomen wordt dat Morsi in de kazerne wordt vastgehouden. Inspecteurs van de Europese Centrale Bank, de Europese Unie en het Internationale Monetaire Fonds hebben ingestemd met de voorgestelde hervormingen voor Griekenland. Wel waarschuwt de trojka voor de onzekere economische vooruitzichten van het land. Goedkeuring van de trojka maakt de weg vrij voor uitbetaling van leningen van het Europese hulpprogramma aan Griekenland. De politie heeft vorig jaar ongeveer 5% minder misdrijven geregistreerd dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het ging in totaal om ruim 1,1 miljoen misdrijven. In 2005 lag het aantal geregistreerde misdrijven nog op bijna 1,4 miljoen. Daarna zette de daling in. Het weer nog, veel zon. Het is 21 graden aan zee tot 27 in het binnenland. Morgen verandert er weinig. Dit was het. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A4 bij Den Haag is richting Delft een ongeluk gebeurd. Voor Rijswijk staat 2 kilometer file, twee rijstroken zijn daar dicht.